Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Ascher is blij met de beslissing van RTL om rond Sinterklaas alleen pieten met roetvegen te laten zien. Ascher complimenteert de zender omdat het volgens hem tijd is voor verandering. Hij heeft de afgelopen jaren met veel betrokkenen gepraat om de emoties over deze kwestie in goede banen te leiden. Het Sint- en Pietengilde snapt niets van het besluit van RTL... omdat die zender jarenlang zonder problemen Zwarte Piet in beeld heeft gebracht... en nu ineens de opvoeder wil uithangen, al dus het gilde. Een verpleeghuis in Zandvoort is onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat er veel mis bij de werkwijze met medicijnen en zijn veel medewerkers niet deskundig genoeg. Het Zandvoortse zorgcentrum Huis in de Duinen was al verschillende keren gewaarschuwd. Het Nibud vindt dat meer mensen in aanmerking moeten komen voor een sociale huurwoning. Nu mag een gezin met kinderen niet meer dan 30.000 euro verdienen, maar die grens moet met 10.000 omhoog, vindt het Nibud. Middeninkomens kunnen de huren in de vrije sector nauwelijks meer opbrengen, zei een woordvoerder bij BNR. De hoeveelheid CO2 in de lucht is wereldwijd een belangrijke grens gepasseerd, zegt de Wereldmeteorologische Organisatie. Afgelopen zomer bleef het niveau boven de 400 ppm. Dat betekent dat er meer dan 400 deeltjes CO2 per miljoen deeltjes in de atmosfeer waren. Voorgaande zomer zakte de concentratie van het broeikasgas altijd tot onder de 400 ppm. Er is een schikking getroffen in de zogenoemde seksrel bij luchtvaartmaatschappij Transavia. Een vrouwelijke purser wilde voorkomen dat haar man een digitaal dagboek van haar openbaar maakte. Daarin beschreef ze onder meer hoe ze met verschillende collega's seks had in de cockpit. Maar de rechtbank spreekt volgens Omroep West geen vonnis uit, omdat de man en vrouw tot overeenstemming zijn gekomen. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten en zuiden valt soms regen. Vanavond wordt het geleidelijk overal droog. Morgen blijft het op veel plaatsen bewolkt en het wordt dan 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt minder druk dan gebruikelijk. Dit zijn de files met de meeste vertraging in de Randstad. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen naar de vesting en Blarikum 4 kilometer na een ongeluk. De A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en de afrit Everdingen 5. 20 minuten tijdverlies. zitten veel vrachtwagens tussen die moeten omrijden vanwege de problemen op de Merwedebrug. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarensveen 20 minuten extra.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 Mm, that incense energy of a love so true, that mystic chemistry with I'm with you. this almost drowned, but the river kept me rolling, took me to the lost and found, and I said, oh, oh, oh. oh. go.